Jelle Seubring met het NOS Journaal. Denemarken is niet te spreken over de kritiek van de Amerikaanse vicepresident G.D. Vance. Gisteren zei hij tijdens een bezoek aan Groenland dat Denemarken te weinig heeft gedaan om de veiligheid van het eiland te garanderen. De Deense buitenlandminister zegt dat bondgenoten elkaar zo niet moeten aanspreken. Denemarken staat open voor kritiek, maar vindt de toon verkeerd, zei hij. Volgende week gaat de Deense premier Frederiksen naar Groenland om over de samenwerking te praten. In het midden en noordwesten van Myanmar worstelen ziekenhuizen met de grote toevoer van gewonden na de zware aardbeving. Volgens een hulporganisatie van de Verenigde Naties zorgen beschadigde wegen, ziekenhuizen en internet- en telefoniestoringen voor grote problemen in de hulpverlening. Ook zijn er grote tekorten aan medische benodigdheden. Vanuit China is er een grote lading met hulpgoederen onderweg... maar die spullen komen naar verwachting pas morgen aan. Het dodental in Myanmar is inmiddels opgelopen tot ruim 1600. Er zijn ook nog meer dan 3000 gewonden. In het centrum van de Noorse stad Trondheim zijn vier mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond en moest worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn tussen de 20 en 40 jaar oud. De politie kon direct een verdachte aanhouden. Het gaat om een man van 40. Volgens de Noorse politie zijn het geen willekeurige slachtoffers. Ze wonen allemaal in hetzelfde gebouw. En er wordt gevoetbald in de eredivisie. De eerste wedstrijd van vandaag eindigde in een gelijkstand. FC Groningen stond vrijwel de hele wedstrijd voor... maar NAC wist pas in de blessuretijd uiteindelijk 1-1 te maken. Het weer nog, het is droog en helder. Vannacht trekken er wat buien over het land.